die het beter wil. Funk Night. Zo, 2 over 5. Een volle week is weer voorbij. Nigel, nog bedankt voor de afgelopen twee uur. Sport en carnaval. En dit is de funk, de funky. Langs hadden we een Funknight Tot 7 uur vanavond. they they'd rather be there than anywhere. You know the relatives visit from far away, afraid to let their kids come out and play. Advice about the city, you just can't give it. The only way to learn about life is living. I've been to other places, so I'm justified when I say city life can teach you to survive. City life, there's always something going Funk Night. 7 over 5. Dit is Mr. Rick James himself. Iets later werk van hem, 1988. Dit is Wonderful. Hierna hoor je Switch. Hier bij Langstraat Funk Night. 14 over 5. Souvenir nu van Leon Bryant. Mighty Body Haxi Taxi 81. hadden night. Niemand minder dan Leroy Bryant en Mighty Buddy. En dit is Chaka Khan. Quest Groove, Can't Stop the Street. 11 voor half 6 precies. When your life goes out to bounce, come back through. You'll stop the Another rap, another thrill, thrill. Ain't no such thing as overkill, kill. Sometimes you need some latitude. But when you're out there working on your attitude, too. Very sexy, a little shot whatever's gonna get you by, guy. Uh-huh. Dig a new cachet, a new sachet, and maybe we'll go all the way, uh, all the way to the top, but to the very tip. van Chaka Als je naar FM luistert, ja, daar heb je pech gehad. Daar heb je langs de Funk Night even nog niet. Want daar eh, draait nu een noodband. Waarschijnlijk iets, eh, iets verkeerd gegaan in de verbinding met de zender. We zijn wel te beluisteren op kabel en natuurlijk op de stream. Langs de Funk Night. Decisions is dit. and you will was dat. En Decisions 1 voor half 6. Ja, er is van alles fout gegaan op de FM-zender. Daar kunnen wij hier niks aan doen. Het eh, wordt hard aan gewerkt om ons daar weer op te krijgen. We zijn wel te ontvangen. En op die enige manier kun je ons uh, dus beluisteren nu. Via de kabel en via de stream. Zit je naar FM te luisteren, dan heb je aan, aan deze informatie helemaal niks. <laughs> je hoort me niet eens ja, we gaan gewoon door. Voor die zenders die we nog, eh, waar we nog op zitten. Met Stevie Wonder bijvoorbeeld. Don't drive drunk is dit. Just to find the girl is gone. Oh, well, he gets into the covers. Picks up that bottle of gin. Jinx like there's no tomorrow. and decide to take a spin. Oh, don't drive drunk. I don't think so. Young one says I can deal. Staggering, he says check y'all later. getting started. Cause if I don't get to that, I'll be so broken hearted. Uh, I'm aggressive, but I guess that's just me. I don't wanna seem too pushy. she us uh, Get Down. Alongside een funky souvenir nu van Ready for the World. Oh Sheila, 1985 schrijven we. Like I always say, it's good for the goose, it's always good for the gander. Oh, sailor. Fight This Feeling is dit. playlist. was dat. And so was. Laatste van dit eerste uur van Langschapper hebben Funk Night. Na het nieuws komen we weer terug. Dan met Disco 8. En dit is Slave Souvenir 1980. Tot zo. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De aanklagers in het proces tegen oud-president Trump over het aanzetten tot geweld bij de bestorming van het Capitool willen een getuige horen. Het gaat om een republikeinse afgevaardigde die een telefoongesprek hoorde tussen Trump en de leider van het Huis van Afgevaardigden McCarthy tijdens de bestorming op 6 januari. Trump zou tegen hem gezegd hebben het congres niet te willen helpen. Het proces gaat door het horen van deze getuigen en misschien nog anderen langer duren en wordt niet zoals eerder verwacht vandaag afgerond. In Groningen is een sportvliegtuigje neergestort in een weiland bij Korrenhoorn. De piloot, die de enige inzittende was, is overleden. Het toestel was opgestegen in Drachten en zou een boom hebben geraakt waarna het in tweeën brak. De crash gebeurde bij de Noordwijkerweg. Een helikopter van de politie vliegt boven het gebied om opnames te maken voor onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Britse premier Boris Johnson zegt optimistisch te zijn over een aanstaande versoepeling van enkele lockdownmaatregelen. De Britse vaccinatiecampagne ligt op schema, nu er al bijna 15 miljoen mensen in prioriteitsgroepen geprikt zijn. Komende maandag moeten alle 70-plussers, mensen met gezondheidsproblemen en eerste lijns medewerkers in de gezondheidszorg ingeënt zijn. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 41 gedaald naar ruim 1860. Van hen liggen er 538 op de IC. Het RIVM meldt vandaag bijna 4230 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er ruim 140 minder dan gisteren, maar veel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het afgelopen etmaal stierven 67 Nederlanders aan de gevolgen van corona. Het aantal verpleeghuizen met coronabesmettingen is de afgelopen week gedaald van 590 naar 511. En dan nog het weer. Wat meer sluierbewolking. Vannacht minimumtemperaturen van min 4 tot min 13. Morgen begint zonnig. Smiddags komt er meer bewolking vanuit het westen, maar het blijft droog. Het is dan rond het vriespunt in het noorden en 6 graden boven nul in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio nieuws Jacqueline Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Omdat het echt Echt? Ik bedoel echt schoon moet zijn? Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Funky. funk night. If only we could find 8 was dat. Give, give, give. De groep bestond uit onder andere de Cool Notes, Hazel Dean, Paul Mel en Kim. En vele, vele anderen. Langs hadden we een Fun Night. Dit zijn de Servers. Boomerang uit de playlist. Hello stranger, I see you back again. And I got you to know Can you could stay with me tonight. Whatever happened to the telephone? When you out of town. that was a and I'll take go. I'll make you stay instead. no, no. Her sexy body makes me lose control. She makes it very hard to keep me cool. Oh Lord, she says she'll never leave me out in the cold. You know now I'm over you, over you. She can't resist. phone. Yes, I do. I tried to do the best I could for you. Hey, gave you everything you would want. Oh Lord, oh Lord. But that I lived in private, lived free, good God. No one else since she came along. vandaag alleen via de kabel en via de internetstream. Souvenir van Jesse Johnson was dat. She, I Can't Resist uit 86. En dit zijn de Street Angels. bandje. Street Angels was dat. En Dressing Up. 7,5 voor half 7. Dit komt weer uit de playlist. the Dramatics. langs hebben we een Funk Night. En nou hoor je de Fatback Band. Oftewel gewoon Fatback. Let your body talk. Hier Bij de Funky. a dream in the middle of the night. I was standing in the shadow of your smile, kissing you forever. I really need to call you up for that magic touch, knowing you can make it better. Be sure to tell me all I need to know, so I can make it better. But for pleasure you remember Be sure to tell me all I need to know So I can make it better right now please me single van Fatback. Eigenlijk gewoon ergens een B-kantje van. Let Your Body Talk was dat. Funk Night bij de FM. Nog een 28 minuten te gaan. Met dadelijk uh, Lamont, Lemon, Dozier, Earth Fire... Grandmaster Manny Mel in de Furious Five voor je. Catch the Catman met een souvenir. En Sue and Carol uit de playlist. Johnny Camp. Here's Cover Girl. lover You got to know what I mean So deep, so deep She's so cute, no substitute She is the one That really knocks me out On the cover of every magazine So real, she's off my feet. She was a cover girl. Yes, a clever girl. cover girl. good, but never like this. I'm finding it hard to resist. Her love has changed my attitude. All I feel is gratitude. She's on the one. The girl knows her stuff. She's the one, And she's mine. you I can do anything. With her, I'm a winner. With her, I'm king. She's on the one. The girl knows her style. She's my International. In Hollywood. International. Hey, baby, you too fine to be talking to us like that. Now, y'all keep putting that sit right there, but we gotta talk to our people. Check us out. Hey, we don't need the brag. 70s. They be internationally known in the 80s. They'll be internationally known in the 90s. It's Grand, Grand, Grand, Grandmaster, Master, Grandmaster, Master, Master. It's Grand, Grandmaster. International, international. Quiet. When we walk into a nightclub, the people always there. At what? At to the lost and found because we're international. In the ghetto. International. In the subway. International. In your bedroom. International. Baby. Now everybody out there, with both hands. International. International. Quiet. I'm lame and I'm. is clear. Yeah. With the image of the year. Well. And the name of the game is show no shame and never have no fear. Because we're international. In Germany. International. In Tokyo. International. In Hawaii. International. No! Yeah, baby. See, they don't only like us for what we doing right here now. Like us for survival, New York, New York, the message, white lines, all of that. Just let me show you. Somebody scream! Yo, man, you know that, man. We tore it up. with my girl. Okay, wait till we go change, brother. We be out. Oh, yeah, Thank you. Ain't y'all the LA girls? All right. They call me week hier bij Langs Funk Night. En dit is een souvenir van de Cat Band. You dropped a bomb on me. 7 voor 7 hier bij de Funky. You baby. just a bomb on me, baby. You dropped a bomb on me. Je zou het niet zeggen, maar er gaat zoveel voorbereiding zitten in dit programma iedere week. Dan nog een hoop geld wat reiskosten betreft. En als gecertificeerd OCD'er word ik hier alleen maar moe van. We waren niet te beluisteren op de FM. Alleen maar op de kabel en op de stream. Nou ja, hopelijk is het volgende week weer beter. Misschien is hier volgende week trouwens ook Peter Sterrenburg weer. Tussen 7 en 9. Fijn weekend. En nu mag je hem zingen, Sue. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep.